Maar nu eerst het NOS nieuws van 6. Rijkswaterstaat verwacht vanwege de sneeuw opnieuw een drukke ochtendspits. Er is gestrooid op de wegen, maar er was gisteravond en vannacht te weinig verkeer op de weg om het zout op de wegen goed in te rijden. Voor de vijf noordelijke provincies geldt nog altijd code oranje, de waarschuwing voor extreem weer. Sneeuwval in combinatie met een stevige oostenwind zorgt daarvoor veel overlast. De NS rijdt ook vandaag vanwege het weer met een aangepaste dienstregeling. En reizigers wordt afgeraden om met de Thalys te reizen. Vanwege de slechte weersomstandigheden zal er veel vertraging zijn, denkt Thalys. Vanaf vliegbasis Eindhoven vertrekken vanochtend ruim 270 militairen naar Turkije. Ze gaan daar met twee Patriot-eenheden het gebied rondom de stad Adana beschermen tegen mogelijke raketaanvallen vanuit Syrië. Het materieel is al sinds begin januari vanuit de Eemshaven per schip onderweg naar Turkije en komt waarschijnlijk morgen aan. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn aangekomen in Brunei voor een tweedaags staatsbezoek. Ook minister Timmermans en minister Ploemen reizen mee. Ploemen begeleidt een handelsmissie. Na Brunei reist de koningin door naar Singapore, eveneens voor een tweedaags staatsbezoek. De deelstaatverkiezingen in neder zijn gewonnen door de sociaal-democratische SPD en de Groenen. In het nieuwe deelstaatparlement hebben ze een zetel meer dan de huidige coalitie van CDU en FDP, die tien jaar heeft geregeerd. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel verloor 6,5 procent, maar is nog wel de grootste partij. De coalitie met de liberale FDP heeft niet genoeg zetels om verder te kunnen regeren. Het weer in het noorden sneeuw, daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit nog wat sneeuw en daar liggen de maxima rond het vriespunt. De oostenwind blijft in het noorden stevig doorwaaien, elders zwakt de wind wat af. Dit was het... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen de afritten Averhoorn en Knopend Zaandam.